Volgens de brandweer valt de brand mee. De tunnel wordt geventileerd, zodat de rook... Bij gevechten tussen migranten in de Noord-Franse havenstad Calais... zijn 13 gewonden gevallen. Vier van hen zijn in levensgevaar. Aanleiding voor de vechtpartij was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Volgens de Franse politie gingen zo'n 100 mensen met elkaar op de vuist... en is er ook geschoten. Een boek van oud-minister Willem Vermeend over cybermisdaad is uit de handel genomen na berichten over plagiaat. Vermeend schreef het boek samen met Rian van Rijbroek. De NOS en Nieuwsuur ontdekten dat hele stukken zijn overgeschreven zonder bronvermelding. De uitgever trekt het boek nu terug vanwege verwijzingsfouten en drukfouten. Vermeend zei eerst dat enkele voetnoten waren weggevallen. Later was hij onbereikbaar voor commentaar. Het privacybeleid van de app NPO Start wordt onderzocht, zegt minister Slop in antwoord op Kamervragen van de SP. De partij wil weten of het niet dubieus is dat een app van de publieke omroep kijkgegevens van individuele gebruikers aan commerciële bedrijven verstrekt. De autoriteit persoonsgegevens doet nu onderzoek. Dan nog het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw.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 en waaide ook naar boven de stationshal in. Na korte tijd kon het treinverkeer hervat worden. De hal is ontlucht. Techbedrijf Apple heeft een record laatste kwartaal van 2017 achter de rug. Maar verkocht wel minder smartphones. Het waren er ruim 7.